Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de aardbeving zondag op Lombok is opgelopen naar 347. Dat meldt het Indonesische staatspersbureau Antara. Dat is flink hoger dan de 131 die eerder vandaag nog werden vermeld. De meeste doden vielen in het noorden en het oosten. De meeste Nederlanders die Lombok of de Gili-eilanden wilden verlaten zijn er nu weg. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn zeker 300 mensen vertrokken of geëvacueerd. De hulpverlening in het gebied verloopt moeizaam. De Europese Commissie heeft 150.000 euro noodhulp beschikbaar gesteld. Het aantal natuurbranden is de afgelopen twee maanden verdubbeld... vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Toen waren het er in juni en juli ruim 1200. Nu waren er ruim 2800 branden in bossen, duinen en op de hei. blijkt uit een rondgang van Brandweer Nederland. De natuurbranden varieerden van een beginnend brandje tot zeer groot. Vanwege de hitte en de droogte heeft de brandweer extra maatregelen genomen. Zo werden diensten vaker overgenomen... en werd er extra eten en drinken gebracht naar brandweermensen. Ook werd dit jaar voor het eerst sinds vier jaar gebruik gemaakt van helikopters van Defensie om branden te bestrijden. Het gebeurde in totaal zeven keer. Vrijwilligers hebben in een week tijd de resten van ruim 1900 ballonnen opgeruimd op de stranden. Ballonresten belanden vaak in zee. Dieren zien het rubber aan voor voedsel en daar worden ze ziek van. Vogels kunnen verstrikt raken in de plastic sierlinten die aan ballonnen hangen. De schoonmaakactie van de stranden duurt nog een week. Tot nu toe is al bijna 4300 kilo afval opgeruimd. Tegen een oud buschauffeur van Arriva is vier jaar gevangenisstraf geëist... voor het in brand steken van twee bussen van Arriva en een kantoor. De oud-buschauffeur werd twee jaar geleden ontslagen. Hij werd in februari opgepakt nadat de zaak op tv was geweest. Het weer, nog een enkel buitje, op steeds meer plaatsen droog.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré.